Kees Groot met het NOS-journaal. Staat Virginia zijn tijdens een rechtstreekse tv-uitzending... een verslaggeefster en een cameraman doodgeschoten. De verslaggeefster interviewde een vrouw toen er een stuk of zes schoten vielen. Kijkers konden niet zien wat er vlak na de eerste schoten gebeurde... maar hoorden wel gegil en de kreet Oh my God. De geïnterviewde vrouw is volgens CNN in haar rug geraakt en wordt geopereerd. Onduidelijk is wie de schutter is. Het kabinet wil meer geld uittrekken voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem in Europa. Dat zei minister Koenders na een kabinetsvergadering over de begroting. De minister wil dat de EU-landen beter gaan samenwerken. Nederland wil daarin het initiatief nemen, zei hij. Nu nemen landen als Servië en Macedonië hun eigen maatregelen. Koenders wil het vluchtelingenprobleem centraal aanpakken. Hoeveel extra geld hij daaraan wil uitgeven wil de minister niet zeggen. Hij verwees naar Prinsjesdag. Bondskanselier Angela Merkel is uitgejouwd in het plaatsje Heidenau in Oost-Duitsland. De bondskanselier was daar vanwege de demonstraties en rellen over de komst van honderden asielzoekers. Bij haar aankomst maakten omstanders Merkel uit voor volksverrader. Merkel zei na afloop van haar bezoek dat ze de gewelddadige demonstraties tegen vluchtelingen beschamend vindt. Het kabinet gaat scholen niet verplichten om zwemles te regelen. Dat zegt minister Schippers van Volksgezondheid. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over de afnemende zwemvaardigheden in ons land... en wil wel verplichte zwemlessen op basisscholen. Dit jaar verdronken al 11 mensen. 230 zwemmers moesten worden gered. De reddingsbrigade waarschuwt voor Poolse toestanden... waar jaarlijks honderden mensen verdrinken. Het weer, het is afwisselend zonnig en bewolkt bij 22 tot 27 graden. Later vanmiddag zijn er in het westen en noorden stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten tot 90 km per uur. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd regen.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 to be my breath every time. I tried to keep myself dry, but did I ask too much? If I could do it again, would you believe what I said? That I still want that rush. And I think I thoroughly get it.